start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Leids Universitair Medisch Centrum gaat een Europees netwerk leiden... dat onderzoek doet naar patiënten met zeldzame hormoonziektes. De bedoeling is dat het onderzoek wordt gebundeld... met onderzoek van andere netwerken. Doel is het ontwikkelen van betaalbare geneesmiddelen... en het verbeteren van behandelingen. In Nederland wordt geprobeerd de kennis en behandeling van zeldzame ziekten... zoveel mogelijk op één plaats te doen. In een woning in Veendam zijn twee mensen gewond gevonden. Een van de twee, de bewoonster, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De politie werd gewaarschuwd dat er twee gewonden in het huis lagen. Of er sprake is van een misdrijf of een ongeval is niet duidelijk. Bronnen melden aan RTV Noord dat buren ruzie in de woning hadden gehoord. De evacuatie van burgers en rebellen uit het oostelijk deel van Aleppo ligt stil. De rebellen en de Syrische regering beschuldigen elkaar ervan de bestanden te schenden. Hulporganisaties moesten het gebied verlaten. Volgens de Russen in het gebied is de evacuatie van burgers uit de stad voltooid. Volgens rebellen is dat nog lang niet het geval. De brand in een fabriek in Roermond in een hal met kunststof schuimproducten is onder controle. Er was veel dikke zwarte rook bij. De fabriek staat op een bedrijventerrein. Bewoners in een nabijgelegen woonwijk moesten ramen en deuren gesloten houden. En het treinverkeer van en naar Roermond is stilgelegd. De voormalige directeur van vastgoedbedrijf Eurocommerce is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor faillissementsfraude en oplichting. Volgens de rechtbank is bewezen dat Gervee bezitting heeft doorverkocht aan zijn vrouw en kinderen om die eigendommen zo buiten het faillissement van Eurocommerce te houden. Ook heeft hij bouw- en huurcontracten vervalst. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht blijft het droog. In het oosten kan het licht gaan vriezen. In het weekende veel bewolking bij 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Show.